Het aantal kazernes wordt uitgebreid. Hè. Onder meer komt er eentje bij, eh, bij het AZC in Budel. Eh, er komen munitiedepots bij in de Kolmerwaard en bij Staphorst. Laagvlieggebieden eh, worden uitgebreid. Hè. Er waren er 12 van, worden er 20. Bijna heel Zeeland wordt een laag vlieggebied En ook de Achterhoek wordt een heel groot laagvlieggebied. Voor die uitbreidingsplannen van het leger moeten iets meer dan 10 huizen en bedrijven verplaatst worden. Een basisschoolleraar uit Arnhem moet 3,5 jaar de cel in voor kindermisbruik. Ook mag hij 9 jaar lang niet werken in het onderwijs. De man misbruikte zijn stiefdochtertje van 5 en maakte kinderporno. Ook filmde hij stiekem de seks die hij had met zijn ex en verspreidde hij de beelden daarvan. De man heeft toegegeven dat hij fout zat en zegt dat hij spijt heeft. Het kabinet wil dat gemeenten gemeentes schuilplekken gaan aanwijzen voor als er een oorlog of natuurramp is. Op dit moment hebben we geen werkende schuilkelders in Nederland. Het kabinet denkt specifiek aan boven- of ondergrondse parkeergarages. Onderzoekers gaan kijken waar die aan moeten voldoen om geschikt te zijn als schuilplek. En speciale scholen voor kinderen met een beperking, die zijn er wel, maar één plek waar kinderen met verschillende beperkingen naartoe kunnen, dat zie je niet zo vaak. In Rotterdam is er nu zo'n school geopend, meteen de grootste van het land. Super voor bijvoorbeeld Jasmin en haar tweelingbroer Dennis. Allebei hebben ze een beperking, maar allebei net iets anders. En dat betekent ieder naar zijn eigen school, ver weg van elkaar. Ik kan het niet geloven, maar dan moest je een uurtje rijden om daar naartoe te gaan. En bij mij maar vijf minuten. En nu zitten ze dus in hetzelfde gebouw. Nu zitten we allemaal op één locatie. Eh, en zijn de jongens en de meiden gewoon bijvoorbeeld lekker op het schoolplein met elkaar aan het voetballen.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 Rusland en Oekraïne hebben elk 390 gevangenen aan elkaar overgedragen. Het is de grootste uitwisseling van gevangenen sinds de inval in Oekraïne drie jaar geleden. Het ministerie van Defensie heeft de definitieve uitbreidingsplannen voor de krijgsmacht bekendgemaakt. Er komen nieuwe locaties en bestaande plekken worden flink uitgebreid. Ook komen er meer laagvlieggebieden voor helikopters. De dertiende etappe in de ronde van Italië is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij won in Vicenza de sprint van de Belg Wout van Aert. Het weer, vanavond bijna overal droog.